Kasper Meijer met het NOS-journaal. Alle kinderen tussen de 5 en 11 jaar zouden een vaccin tegen het coronavirus moeten kunnen krijgen. Dat zeggen de Vereniging van Jeugdartsen en een aantal kinderartsen. Gezonde kinderen onder de 12 kunnen nu geen vaccin krijgen. De jeugd- en kinderartsen wijken met een opvatting af van het standpunt van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Er dreigt wereldwijd een tekort te ontstaan aan twee reuma-medicijnen. De twee ontstekingsremmers voor ernstige vormen van reuma... worden sinds dit jaar ook gebruikt voor het afremmen van corona-infecties. Daardoor is de vraag mondiaal geëxplodeerd. Fabrikanten Roche en Sanofi zeggen dat ze de productie niet kunnen opschroeven. Daarvoor zijn de middelen te complex. De GGD's zeggen dagelijks gemiddeld 150 afspraken voor een boosterprik af... omdat de leeftijd niet klopt. Een koepel van GGD's bevestigt dat na berichtgeving door persbureau ANP. Dat had gemeld dat het mogelijk is voor mensen om voor te dringen als ze een valse leeftijd invullen... waardoor ze onterecht tot de doelgroep lijken te behoren. De Amerikaanse oud-senator Robert Dole is overleden. Hij was 98. De republikeinse politicus zat 36 jaar in het congres. In de jaren 60 in het Huis van Afgevaardigden... en tussen 1969 en 96 in de Senaat. Hij genoot veel respect vanwege zijn bereidheid tot het sluiten van compromissen... en zijn vermogen om coalities te vormen. Bob Dole heeft ook drie keer geprobeerd om president te worden. In een race met een, race, met een reeks chaotische incidenten... heeft Lewis Hamilton in Saoedi-Arabië de voorlaatste GP van het seizoen gewonnen. De wedstrijd werd een paar keer stilgelegd. Uiteindelijk eindigde Max Verstappen als tweede achter Hamilton. De twee staan nu gelijk in het klassement en er is nog één race te gaan. Het weer. Het koelt vannacht af naar 2 graden in het westen tot 0 graden in het oosten. In opklaringen kan het licht vriezen en is er kans op mist. Morgen begint droog, later trekt regen over het land. In het oosten is er kans op natte sneeuw en het wordt 3 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Piesel Radio Show 1467 hier op ZFM. even kijken, we gaan het tweede uur in met Daughters of the Desert. Ja, Desert is weer een, eh, een item wat eh, regelmatig weer terugkomt in de albums van verschillende artiesten. Eh, maar dit keer is het, heette de artiesten zo. Ja, Sorrow Soest, denk ik, eh, dat je het uitspreekt. Nou, ik kan het niet uitspreken, maar goed. Eh, Epica, dat lukt me dan weer wel. Dat is eh, het tweede album van Keith, Keith Ritchie. Ehm, allemaal nieuwe albums, zoals ik het eerste ook hij zei. Colors van Stefan Wallach. Juni in the Lights, To the Light, sorry, van Max. Ehm, ehm, en, dan hebben we nog een eh, goede bekende Rodrigo Rodriguez. Die is helemaal op de ambient tour. Tenminste, dat doet hij ernaast. Naast zijn shakuhachi eh, muziek. En ik mag zeggen, dat doet hij bijzonder goed. Klinkt ontzettend lekker. En voor de liefhebbers, eh, dat is track nummer 7. Dan gaan we het lijstje door ehm, en we sluiten af met Forgotten Key van Anantakara. Anantakara die sluit het af met een lange track van dat album Forgotten Key. Pieselradio.info, daar vind je de playlist en de muziek terug. En ik wens je heel veel luisterplezier. Chapman Stick soloist, and I'm one of the artists of Peaceful Radio. Please visit my website at michaelkolwitz.com. Thanks for listening to Peaceful Radio. artist Michael Stribling. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.lila-music.com. Hello, and thanks for listening to Peaceful Radio. This is Michelle Qureshi, and you can learn more about my music at my website, michellequreshi.com.